Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De twee mannen die gisteravond zijn doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle... waren 57 en 62 jaar. Ze kwamen uit Zwolle, heeft de politie bekendgemaakt. Volgens getuigen waren ze van Turkse afkomst, maar daar zegt de politie niets over. De schutter zou eerst eten hebben besteld en pas na een tijd het vuur hebben geopend op de mannen die naast hem zaten. De een was op slag dood. De politie heeft het andere slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar vergeefs. De andere bezoekers, onder wie ook kinderen, vluchten na de schietpartij in paniek naar buiten. De schutter is nog voortvluchtig. Een man van 50 uit Den Haag krijgt geen straf voor het doodsteken van een 17-jarige jongen in 2020. Het OM had zes jaar cel geëist, maar de rechter oordeelde dat de man handelde uit noodweerexces. Hij fietste s'avonds laat in Den Haag toen de jongen naast hem kwam fietsen, hem aansprak en hem ging slaan. De man zegt dat hij voor zijn leven vreesde en geen kans had om te vluchten. Daarom greep hij zijn mes en stak hij op de jongen in. Het OM vond dat een te zwaar middel, maar de rechter heeft begrip voor de paniek die de man voelde en sprak hem daarom vrij. De Academy begint een tuchtprocedure tegen acteur Will Smith... vanwege de klap die hij bij de Oscar-uitreiking gaf aan Chris Rock. Die had een misplaatste grap gemaakt over de vrouw van Smith. De Academy noemt de klap een schokkende en traumatische gebeurtenis... en zegt dat Smith na het incident is gevraagd om te vertrekken, maar dat hij dat weigerde. De acteur kan zich schriftelijk verdedigen. Op 18 april neemt het bestuur van de Academy een besluit over een sanctie. Smith kan bijvoorbeeld worden geschorst of geroyeerd als lid van de Academy. Het weer. Vannacht valt er regen en natte sneeuw, minima rond het vriespunt. Overdag is het koud, met maximaal 4 graden en een stevige wind.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 Take me, take me, wanna be a victim, ready for a passion. trad op hockey en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar het toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof, van met alle respect. Ik had er niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh, Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op Let me be the one girl Love me for a reason Let the reason be love Don't love me for fun girl Let me be the one is ZFM that was so wrong.